Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft te zien. Maatregel komt een dag nadat Brennan via Twitter felle kritiek uitte op Trump. De president kondigde aan ook de bevoegdheden van andere ex-chefs van overheidsdiensten onder de loep te nemen. Onder hen onder meer James Comey, de ex-directeur van de FBI, en Susan Rice, de nationaal veiligheidsadviseur van Trumps voorganger Barack Obama. Het is in de VS gebruikelijk dat mensen een security clearance ook na hun termijn behouden. In New Haven in de Amerikaanse staat Connecticut zijn in een park tientallen mensen onwel geworden na het gebruik van drugs. Twee mensen zijn er slecht aan toe, schrijft ABC News. Een man, de mogelijke dealer, is aangehouden. Het zou gaan om de drug K2 of Spice, synthetische cannabis... waarin sporen zijn aangetroffen van het sterke opiaat fentanyl... qua chemische samenstelling vergelijkbaar met zware morfine. In Libië zijn 45 mensen veroordeeld tot het vuurpeloton... voor een incident tijdens de opstand in Tripoli in 2011. Ze openden het vuur op mensen die vierden dat de rebellen de stad in handen hadden. Tientallen feestvierders werden door kogels geraakt. Het is onduidelijk hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen. De schutters zouden aanhangers van president Gaddafi zijn geweest... die toen nog aan de macht was. De burgemeester van Nijmegen heeft een gezin uit huis gehaald en ergens anders ondergebracht omdat de veiligheid van de familie en de buurt niet meer kon worden gegarandeerd. De vader van het gezin verkocht telefoons aan criminelen waarmee berichten kunnen worden verstuurd die niet te traceren zijn. Maar toen zijn bedrijf twee jaar geleden werd ontmanteld door justitie werd ook belastende informatie gevonden over die criminelen. Sindsdien wordt het gezin bedreigd. Het huis is al meerdere keren beschoten en voor de deur explodeerde een auto. familie is ondergebracht op een geheime locatie. Het weer, de temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zomers warm. Maar in de avond kan er in het westen regen of onweersbui vallen.